Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het COC wil dat er veilige ruimtes komen voor LHBTI'ers in de vluchtelingenopvang. De Belangenvereniging sprak met 54 LHBTI-asielzoekers en statushouders. Ruim de helft zijn slachtoffer te zijn geweest van schelden, pesten en bedreiging. Vier op de vijf ondervraagden voelt zich niet altijd veilig. De daders zijn niet alleen medebewoners, maar ook mensen die in de buurt van een AZC wonen en medewerkers van opvangorganisatie COA. Het COC vindt het ook belangrijk dat medewerkers van het COA voldoende kennis hebben over LHBTI-mensen en trainingen daarover krijgen. Bij een explosie van een tankwagen in het noorden van Nigeria zijn zeker 31 mensen omgekomen. 17 anderen raakten gewond. Volgens een politiewoordvoerder viel de vrachtwagen om... waarna mensen massaal op het ongeluk afkwamen om lekkende brandstof op te vangen. Op dat moment volgde de explosie. De autoriteiten onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De afgelopen maanden zijn in het gebied vaker zware ongelukken geweest met vrachtwagens. Onder meer door de slechte staat van de wegen. Voor het eerst is in Nederland een besmetting met een nieuwe variant van infectieziekte Mpox vastgesteld. Volgens het RIVM was de man niet gevaccineerd tegen het virus... en was hij ook niet recent in het buitenland. De man had wel seks met andere mannen. De kans op verspreiding van het virus zou klein zijn... omdat de man in isolatie is geplaatst. De GGD doet bron- en contactonderzoek. PSV heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de Champions League. In eigen huis werd Napoli met 6-2 verslagen. PSV kwam in Eindhoven op achterstand tegen de kampioen van Italië. Maar voor rust draaide de ploeg van trainer Bos de wedstrijd om. Napoli-spits Luca kreeg een kwartier voor tijd rood. Het weer, steeds minder buien. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag een mix van zon en wolkenvelden. Het wordt dan zo'n 15 graden. In de avond gaat het harder waaien.